ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn meerdere doden gevallen door een bus die op een halte is ingereden. Hoeveel doden er zijn, weten we niet. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis toegebracht. Het ging mis tijdens de drukke middagspits in het centrum van Stockholm. De Zweedse politie kan nog niet zeggen hoe het kon gebeuren, maar gaat uit van een ongeluk. Volgens een ooggetuige ramde de dubbeldekkerbus eerst een bushokje... en kwam hij uiteindelijk tegen een paal tot stilstand. De buschauffeur is opgepakt en hij wordt verdacht van dood door schuld. En na het vertrek van informateur Weijers komt er geen nieuwe informateur. Sibrand Buma gaat nu in zijn eentje verder. Hij gaat zo'n drie weken lang praten met de leiders van D66 en het CDA. Buma wil in ieder geval één groot onderwerp per dag gaan bespreken. De bedoeling is wel om één dag één thema te doen. En kijk, vergeet niet, drie weken, dat lijkt heel lang... maar ik heb formaties van zeven maanden meegemaakt. Dan had je vaak al weinig onder tijd per thema. Dus ik, er staat een enorme tijdsdruk op. En dat is niet erg, want het is niet het eind van de formatie, maar het begin. Buma zegt ook dat hij het vertrek van Weijers betreurt. Hij stopt omdat de krant NRC ontdekte dat hij Dylan Jesselgus in een appje die fakes van de VVD heeft genoemd. En over een paar uur kan Nederland zijn WK-ticket binnen hebben. Als Oranje vanavond wint van Polen, dan zijn we er volgend jaar bij. En als we gelijk spelen, dan eigenlijk ook al wel. Maar ja, gaat dat gebeuren? Dat vertelt onze commentator Suze van Kleef. Het wordt een heet avondje in Warschau. De kaarten voor deze wedstrijd waren al binnen een half uur uitverkocht. De fans gaan er dus achter staan. Dat is ook wel hard nodig voor Polen, want die kampen met een hoop afwezigen. Wie er wel bij is, voor wie we moeten oppassen... wereldspits Robert Lewandowski van Barcelona... die dit weekend nog een hattrick maakte. Nou ja, de druk ligt vanavond bij Polen. Die moeten. Oranje staat drie punten voor, kan zichzelf zelfs nog een klein verlies permitteren. En dan komt het op de laatste wedstrijd aan eh, die maandag tegen Litouwen wordt gespeeld. Maar eerlijk, het zou wel lekker zijn als het vanavond gewoon geregeld is. Nou, die wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen en is te volgen op NPO 1 en Radio 1. Het weer vanavond droogt het alleen in de onderste helft van het land op. Morgen opnieuw een grijze dag met soms wat regen.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 De linkerrijstrook is dicht, de vertraging ruim 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Knoop het 20 minuten extra reistijd. A10 de ring van Amsterdam bij Zeeburg, 10 minuten vertraging. En op de N249 Anna Palona richting Schagen...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 And then we'll see who can bust who out. If I had the chance to get with you, there's nothing in the world that I can't do. Say we get together tomorrow too. I wanna get with you. Wanna get with you.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 They <laughs> yeah. Uh, I know you're bobbing your head. Cause I can see you. I know you're bobbing your head, cause I can see it. You can't see me? <laughs> yeah. Death Row, let me know you in the house.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 Het aantal schademeldingen na de aardbeving vannacht in Groningen is opgelopen naar 246. En zeker 15 bewoners hebben melding gemaakt van een acuut onveilige situatie. In Turkije zijn een Duitse moeder en haar twee kinderen van drie en zes overleden door vermoedelijk voedselvergiftiging. De vader van het gezin ligt op de intensive care. Vier mensen zijn opgepakt en een restaurant is gesloten voor onderzoek. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het noorden en oosten nog regen. Minima van 5 graden in het noorden tot 12 in Limburg.